Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De kosten voor verpleging en verzorging van ouderen en zieken zullen de komende decennia verdubbelen. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau berekend. De uitgaven stijgen van 11 miljard euro in 2009 tot 25 miljard in 2030. Het gaat om de kosten van verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg. Het gebruik daarvan groeit volgens het SCP minder dan op grond van de vergrijzing te verwachten is, omdat ouderen steeds langer gezond blijven. De vraag naar verpleging en verzorging stijgt gemiddeld met ruim 1% per jaar. De kosten nemen veel sneller toe, namelijk met 4% per jaar, onder meer door hogere loonkosten. Bij gevechten in Mali zijn de afgelopen dagen zeker 47 mensen omgekomen. Het ministerie van Defensie zegt dat bij gevechten in het noorden van het land twee soldaten en 45 rebellen zijn gedood. Het nomadevolk Tuareg strijdt daar al sinds de jaren 60 voor een onafhankelijke staat. Tot voor kort vochten veel Tuareg als huurlingen voor de Libische leider Gaddafi. Volgens de regering is hun terugkeer in Mali de oorzaak van het nieuwe geweld. In Koevoorde hebben 40 mensen vannacht korte tijd hun huis verlaten vanwege stankoverlast. Een biovergistingsinstallatie in de buurt kampte met een storing waardoor er een penetrante geur verspreid werd. Sommige mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid, maar uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis. Na anderhalf uur kon iedereen weer naar huis. In Pakistan zijn twee buitenlanders ontvoerd. Een van hen is een Italiaan, de ander waarschijnlijk een Duitser. Ze werken voor een hulporganisatie en werden door gewapende mannen uit hun huis gehaald. In Pakistan worden vaker buitenlandse hulpverleners ontvoerd, vaak door criminele bendes die losgeld vragen.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 Just how hard the wind could blow Towards disaster And the things that I would see never found my father. I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. mass destruction. But I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control And I will not let my future go on Without the help of my soul And I will not be commanded And I will not be controlled future go on without the help of my soul? I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. Het ritme van Zandvoort. F, M. wishing and zal ik er zijn. Kom als. stil.